Zes uur. Koekoek met het NOS Journaal. Amerikaanse terreurdeskundigen in Jemen maken jacht op terroristen achter de vereidelde aanslagen op doelen in de VS. In samenwerking met de autoriteiten in Jemen proberen ze vast te stellen door wie en waar de bompakketten voor verzending zijn aangeboden. Een tip uit Saoedi-Arabië leidde gisteren tot de ontdekking van explosief materiaal aan boord van twee vrachtvliegtuigen. Die kwamen uit Jemen en waren op weg naar Amerika. De explosieven werden ontdekt bij tussenlandingen in Engeland en Dubai. De pakketjes waren bedoeld voor synagoges in Chicago en daar zat een, het bijzonder krachtige pentriet in. Het zou de bedoeling zijn geweest om ze met mobiele telefoons tot ontploffing te brengen. Amerika en Jemen werken al langer samen in de strijd tegen terreur. Er zijn aanwijzingen dat enkele honderden Al-Qaeda-terroristen in Jemen actief zijn. Defensie heeft verzwegen dat bij een gevecht in Oeruzgan drie jaar geleden zeker 60 Taliban-strijders zijn gedood. Dat meldt het radioprogramma Argos na bestudering van documenten op de website Wikileaks. Defensie zei destijds alleen dat er mogelijk slachtoffers waren gevallen, maar volgens Argos was de strijd in Oeruzgan veel bloediger dan Defensie wilde doen geloven. SP-Kamerlid Van Bommel zegt dat Defensie bewust informatie heeft achtergehouden en gaat Kamervragen stellen. Het Nederlands Dagblad verschijnt vanaf vandaag op Berliner formaat. Dat is groter dan een tabloid, maar kleiner dan het traditionele formaat. De christelijke krant is de eerste in Nederland die volledig voor het Berliner formaat kiest. Het ND noemt de nieuwe afmeting handzaam, maar groot genoeg voor een goede nieuwspagina. In een huis in Rotterdam-Zuid zijn gisteren twee doden gevonden. Het zijn een man en een vrouw. Een familielid had de politie gebeld omdat hij geen contact kon krijgen met het stel. Uit onderzoek is gebleken dat de vrouw in ieder geval door geweld om het leven is gekomen.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 Een hele bijzondere goedenavond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden CFM. ja, Daan, dat, is lang geleden. Dat is lang geleden. Zes weken Zes hebben we net weken hebben we geen, geen verse uitzending gehad. Nee. Allerlei redenen. Maakt verder ook helemaal niet uit. Jij bent eh, in het verschrikkelijke, gore Turkije <laughs> geweest. Ja, goed hè? Ja, smerig gewoon. Het was heel gezellig altijd. Toch wel? Ja. ja. was heel gezellig. Klein drankje, hapje zo. leuk zonnetje. leuk zonnetje. Een beetje zwemmen. Graden. Oh, wat naar. Wat Lekker naar, zwemmen naar. in het zwembad en in de zee natuurlijk. Lekker hoor. Dat bedoel ik. Maar ja. Wat hebben we allemaal vanavond te doen hier? Nou, eh, we hebben natuurlijk hele leuke muziek meegenomen, uiteraard. Want daar, kent u ons eh, van. Ehm, we begonnen in ieder geval eh, met een nummer van Electric Light Orchestra. En dat is om een speciale reden. Want de cellist van het eerste uur, en dat is Mike Edwards... Eh, die eh, is eh, afgelopen september op een heel rare manier om het leven gekomen. 62 jaar. Hij reed met zijn pick-up truck door de heuvellandschap van Engeland. En hij kreeg een 300 kilo zwaar wegende hooibaal, zo'n zo rond ding, kreeg hij op het dak van zijn pick-up. en hij heeft dat niet overleefd. Maar dat zal je gebeuren, zeg hij. Ja. Je, ziet dat daar aankomen. Steile helling. Ik heb foto's ervan gezien. Ja, die, die pick-up truck was helemaal plat. En het betekent ook dat, uh, dat Mike Edwards er niet meer is. Hij eh, was een van de eerste bandleden van eh, Electric Light Orchestra. de groep die opgericht is door Roy Wood, Jeff Lynne en Beth Bevan, de drummer. En eh, hij heeft eh, onder andere op de nummer wat we zojuist voor u speelden, Rollover Beethoven, eh, mede zijn muziek laten horen. Hij werd heel erg bekend over het optreden, want hij sprong het hele podium op en neer met zijn cello in de hand terwijl hij speelde. En dat vind ik toch knap, laten we eerlijk zeggen dan. Ja, toch? Tuurlijk. Goed, eh, eh, we, gaan, gauw verder, want we hebben een leuke muziek. We gaan het ook anders doen dan anders. Normaal naar we twee nummers achter elkaar. We gaan er nu drie noemen om zoveel mogelijk eh, lekkere muziek in de eten te gooien. Gaat u luisteren. De volgende nummer van onder andere, de komende nummer is Yesterday. Hoef ik niet te introduceren van de Beatles. Daarna hebben wij My Baby Balla Balla. Chuck, Chubby Checker, getrouwd met de Nederlandse toen de tijd. En als laatste David Garrick met Lady Jane. Geniet u ervan. Ja, tot straks. yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday. Love was such an easy game to play. to myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. dat nummer dat ken ik. Ja, dat kan kloppen, want het is een Stones nummer. En dat is opgenomen door David Garrick. Het is zijn tweede grote succes eh, in Nederland geweest. Eh, hij is in, op 16 eh, juli 1966, tenminste in het singeltje, dan binnengekomen in de Veronica Top 40. Hoogste positie was de vijfde en het heeft er 14 weken ingestaan. Het Stones nummer Lady Jane. We gaan door naar de Fortunes. Ook een hele eh, bekende groep uit de jaren 60 en 70. En eh, die hebben behoorlijk aan de weg getimmerd. Ook in Nederland. Eh, maar niet zo lang als de David Garrett het gedaan heeft. Wij hebben voor u opgezocht Here It Comes Again. Ook wel een grote hit van ze. 1930 augustus, nee oktober moet ik zeggen, 1965 binnengekomen in de top 40, hoogste positie 2 en heeft 18 weken in de top 40 gestaan. Daarna eh, Los Bravos, de Madrileense groep, eh, die kennen we ook met Black is Black.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 Ja, dat was toch wel heel erg prettig in 66. Ja, je, mag eh. het, je mag het wel zeggen, dat was ik zelf. Ja, dat bedoel ik dus. <laughs> ik heb liever dat jij het zegt dan dat ik het moet zeggen, want anders heb ik het weer gedaan. Goed, eh, dat waren er weer drie. We gaan naar de volgende drie. We beginnen met uh, Homeward Bound van Simon Garfunkel. Een nummer dat van het album geplukt is, Parsley, Sage, Rosemary and Thyme. En dat in 1966, februari 66, uit is gebracht. Daarna eh, van de Ellen Price zit Highly eh, High Low. En als laatste van deze Out of Touch van Chris Farlow. Laat me horen dan. I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. Mm. tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand. And every stop is neatly planned for a poet and a one man band. Homeward bound, I wish I was. Homeward bound, home where my thoughts escaping, home where my music. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. Mm. And each town looks the same to me the movies and the factories. And every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. I wish I escaping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me. Tonight I'll sing my songs again, I'll play the game and pretend. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escaping, home, where my music's playing, home, where my love lies. silently for me. On every tree there sits a bird singing a song of love. who said? een eh, een oorspronkelijk nummer van de Rolling Stones, eh, Out of Time. En dat is zijn one-hit wonder geweest in 1966. En de opmerkelijke luisteraar van Golden CFM van vanavond... die heeft alvast gemerkt dat al de hits die wij draaien vanavond... behalve de eerste, Roll Over Beethoven... zijn uit het jaar 1966 gekomen. En waarom ik dat gedaan heb, ik heb geen flauw idee. Het ging vanzelf eigenlijk. Goed, Chris Farlow, die uh, één hit heeft gehad. Een grote hit met dit nummer, Out of Time. Het treedt nog steeds op overigens. En hij heeft zelfs nog eh, een jaar of drie geleden... een album opgenomen en dat was live at Rockpalast. Oftewel de Duitse televisie. Het volgende drie die we voor u gaan draaien is eh, de eerste. Sunshine Superman van Donovan. Hoeft helemaal geen eh, verdere aankondiging. De tweede wel. Karen Kent. Wie kent er nog? Ook een hit 1966. Eentje gehad. <laughs> En ja, we draaien voor u. Eh, dans je de hele nacht met mij. La la la la Leuk dan. Ga je zo meteen draaien. En dan als laatste van deze drie. Have You Seen Your Mother. Van de al eerder genoemde Rolling Stones. Laat maar horen dan. Let you know what you can En de studio wordt steeds voller, joh. Ja, het begint gezellig te worden. Een beetje te af en toe. Maar ze zijn heel erg ja, gespannen welke muziek ik ga draaien. Ze hebben allemaal de playlist al bekeken. Tenminste, bijna allemaal. Ga weg, Mike. Shout op. We gaan, eh, we gaan nog even wat nummers draaien, want ik wil zeker de komende drie eh, even eh, aan u laten horen. Het eerste is van Trio Heleniek en dat gaat over een dame wiens naam uh, Ella is. En daar heb ik hele dierbare herinneringen aan, uiteraard. Dan Cliff Richard, Blue Turns to Grey, een nummer dat hij onder andere gezongen heeft live op de tribune van Wimbledon tijdens een regenpauze. Met Martina Navratilova, de tennisster toen ter tijd. En als laatste van dit drietal gaan wij voor u draaien een nummer van Het. ja, wie is Het? was, het was een popgroep uit de hoofdstad, uit Amsterdam. En die heeft een gigantische gehad in 66 met Ik heb geen zin om op te staan.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 Ja, het is alweer oh, zo wat laat. zonde. En ik heb nog zoveel leuke muziek om te gaan. Erg, hè? Ja, maar we gaan in ieder geval het volgende nummer nog even doen. Maar wij wensen u eh, in ieder geval nog een hele prettige avond. Over twee weken zijn we er weer live hier vanuit de studio aan het Gasthuisplein. Wat gaan we eigenlijk doen, jongens? Wij? Wat gaan we eigenlijk doen, jongens? Wie, wij? Feesten? Wij gaan, wij gaan afsluiten. Ja, dat begrijp ik. Nou, ik vraag wat u nu, Oh, je bedoelt aan onze opvolgers. Ja, ja goed. Wat, wat ze gaan doen, maar eh, ze gaan feesten, hoor ik. Ja, altijd feestbeesten zijn het. Maar, eh, We hebben in ieder geval gehoord dat ze ook mee gaan doen aan de bar battle. Oh ja. Ik weet niet onder welke naam. Knockout FM, denk ik. Ja, zal het? Ja. Oké, Knockout FM. Nou, uh, Joop. Goed, maar dat is in ieder geval het, het, het, het eh, programma nadat wij eh, weg zijn hier. En daar zijn we helemaal niet rauw om eigenlijk. Maar, <laughs> Goed, het laatste nummer wat wij voor u gaan draaien is... ik heb geen zin om op te staan van de groep Heads uit de hoofdstad van Nederland, Amsterdam. We deden het weer graag voor u. Graag het over twee weken. Namens Daan Lefferts en mezelf. Tot dan. Maar ik heb geen zin hij heeft geen zin om naar mijn baas te gaan.